7 uur. Dielke met het NOS-journaal. De advocaat van Benno L. vindt dat zijn cliënt niet langer in Nederland kan wonen. Gisteren gingen honderden mensen naar het nieuwe huis van Benno L. in Leiden... om daar tegen zijn komst te protesteren. En dat bewijst hoe bekrompen en intolerant Nederlanders zijn, zegt de advocaat. De veroordeelde zwemleraar L. wil graag in Duitsland gaan wonen... maar dat mag niet, omdat hij daar onvoldoende kan worden gecontroleerd. Venezuela zet drie medewerkers van het Amerikaanse consulaat het land uit. Volgens president Maduro hebben de drie contact met studenten die aan anti-regeringsprotesten meedoen. In Venezuela wordt al weken gedemonstreerd tegen de president. Woensdag kwamen daarbij drie mensen om het leven. Volgens Maduro wordt de oppositie in zijn land gesteund door de Verenigde Staten. In Nepal is het wrak gevonden van het vliegtuig dat sinds gisteren werd vermist. Alle 18 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel van Nepal Airlines verdween kort na het opstijgen van de radar. Het vloog door bergachtig gebied en is daar neergestort. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er een Deense toerist aan boord. De andere inzittenden waren Nepalezen. De film 12 Years a Slave is tijdens de uitreiking van de Britse BAFTA's uitgeroepen tot beste film. Acteur Chiwetel Ejiofor werd onderscheiden als beste acteur voor zijn rol in diezelfde film. Beste actrice werd Kate Blanchett voor Blue Jasmine en Alfonso Cuaron kreeg de onderscheiding voor beste regisseur voor de film Gravity. Een Italiaans bedrijf heeft ruim 4000 pakjes salami uit de schappen van Albert Heijn gehaald. De plakjes worst zijn mogelijk besmet met de E. coli-bacterie... die buikpijn, braken en diarree kan veroorzaken. Mensen die de salami hebben gekocht kunnen het pakje opsturen naar het Italiaanse bedrijf... en dan krijgen ze hun geld terug. Het weer, het is droog, er zijn flinke opklaringen. Het kan de eerste uren nog glad zijn. In de loop van de ochtend wat meer bewolking, maar ook geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file bij de afrit Weidewormer 5 kilometer.